ga Hark met het NOS Journaal. De inflatie is vorige maand opgelopen tot niveau in bijna drie jaar. Onder meer vakantiereizen, energie en huurwoningen werden duurder, blijkt uit cijfers van het CBS. In juli 2009 bereikte de inflatie een dieptepunt van 0,1 Sindsdien is het prijspeil bijna iedere maand een beetje opgelopen. Voor het eerst sinds lange tijd ligt de inflatie in Nederland hoger dan het gemiddelde in de eurolanden. Opsporingsprogramma's op televisie leiden tot steeds meer arrestaties. Vorig jaar werd in 42% van de zaken een verdachte aangehouden. 2009 was dat nog 38%. Er zaten ook grote zaken tussen. Zo werd in de Amsterdamse zedenzaak hoofdverdachte Robert M. opgespoord... nadat op tv een foto van een slachtoffer was getoond. De meeste zaken zijn te zien in het avo programma Opsporing Verzocht. Als ook het SBS-programma Hart van Nederland wordt ingeschakeld, stijgt de kans op arrestaties tot 70%. Volgens het KLPD levert de inzet van tv meer verdachten op dan andere tactische opsporingsmiddelen. In Rotterdam is de feestelijke opening van de Zorgboulevard uitgesteld vanwege de multiresistente bacterie in het Maastadziekenhuis. Dat ziekenhuis hoort bij de nieuwe Zorgboulevard, een bundeling van Rotterdamse zorginstellingen. De feestelijke opening was gepland voor 10 september. De organisatie wil alle aandacht richten op de bestrijding van de gevaarlijke multiresistente bacterie. Er zijn tot nu toe 79 mensen besmet geraakt. maar ziekenhuis verwacht dat het aantal besmettingen nog zal stijgen. Mogelijk dragen ruim 2000 patiënten de gevaarlijke bacterie. Dat wordt nu door het Rotterdamse ziekenhuis onderzocht. Het weer op veel plaatsen zon, later bewolkt en tegen de avond regen. Temperatuur 21 graden aan zee en een graad of 26 hier en daar in het binnenland.